de onbediende wordt nu kastelein. En op de vraag, meneer, wat zal het zijn? Wordt er geen super of normaal gedenkt? Het is oud of het is jong wat hij nu schenkt. Maar er is één ding wat ik niet snap. Wat zegt dan nou de politie van die grap? Want we hebben jarenlang geleerd meer in hetzelfde eer. ha havijn. Não, não.